Patrick Holtkamp met het NOS-journaal. ...nodig om toch winstgevend te kunnen produceren. Dat zeggen negen wetenschappers in Trouw. Ze zeggen dat helemaal niet vaststaat dat het gebruik van landbouwgif leidt tot betere oogsten en meer winst. Als alternatieven noemen ze onder meer het ontwikkelen van gewassen die beter tegen ziekten bestand zijn, biologische bestrijdingsmiddelen en natuurvriendelijke insecticiden. De Britse oppositiepartij Labour wil in de douaneunie van de Europese Unie blijven na de brexit. Labour-leider Jeremy Corbyn zal vandaag pleiten voor volledige toegang tot de markten van de EU, zonder tarieven, meldt de BBC. Tot nu toe wilde Labour alleen maar kwijt dat de voordelen van de interne markt en de douaneunie moeten blijven, zonder aan te geven hoe dat precies zou moeten. In Noord-Brabant is bij de eerste vrachtwagenchauffeurs gecontroleerd of ze niet wonen in hun cabine. Dat gebeurde op een parkeerplaats langs de A67 bij Hezen. Het is niet duidelijk of er ook boetes zijn uitgeschreven. Door nieuwe Europese regels moeten chauffeurs elke twee weken minimaal 45 uur buiten hun truck rusten. Wie zich daar niet aan houdt, kan een boete van 1500 euro krijgen. De burgemeester van de Brusselse gemeente Etterbeek laat daklozen oppakken als ze weigeren uit zichzelf onderdak te zoeken voor de kou. In het weekend is dat al met tien mensen gebeurd. Ze zijn naar een verwarmde ruimte van de gemeente gebracht. Alle daklozen worden ook door een arts gecontroleerd. Die moet adviseren of iemand weer terug naar buiten kan. Het weer, vooral in het zuiden schijnt vandaag de zon. Op de Wadden en in het noorden van Friesland en Groningen kan sneeuw vallen. De maxima liggen rond het vriespunt, maar door een stevige noordoostenwind voelt het veel kouder aan. Dit was het SDFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB is minder druk op de wegen in de Randstad, maar er spelen toch wat zaken. Op de A1 Apeldoorn Amsterdam tussen Voorthuizen en Hoevelaken 10 minuten vertraging. De A7 Hoornzaandam tussen de afrit Avenhoorn en Purmerend Noord ook 10 minuten erbij. A15 Nijmegen-Gorkum is dicht. Vanaf eh, knooppunt Del tot aan de afrit Arkel staat 9 kilometer file.